De inzet van grondtroepen is voor de partij een mogelijkheid. De afgelopen jaren was Nederland met F-16's actief in Syrië. Die missie loopt over een paar dagen af. Nederlanders zijn wat minder positief over de samenleving dan eerder dit jaar. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. 48 procent van de ondervraagden is pessimistisch... en maakt zich zorgen over de Nederlandse cultuur... de verbondenheid van mensen, de politiek en de verzorgingsstaat. De 42% optimisten zijn vooral tevreden over de economische groei... en de toenemende aandacht voor het milieu. Verder vindt zo'n twee derde van de ondervraagden de inkomensverschillen te groot... en noemt bijna de helft de omgang tussen politici onbehoorlijk. Het Duitse leger wil het personeelstekort wegwerken... door militairen te werven uit andere EU-landen. Volgens het weekblad Der Spiegel mikt het ministerie van Defensie vooral op in Duitsland wonende Polen, Italianen en Roemenen die vloeiend Duits spreken. De Duitse regering wil het leger onder meer uitbreiden vanwege de toenemende dreiging vanuit Rusland. Vandaag, morgen en maandag kunnen mensen weer vuurwerk kopen in de winkel. De verkoop is aan regels gebonden. Dit jaar is voor het eerst een vuurpijl standaard verplicht. Als mensen niet kunnen aantonen dat ze er een hebben, krijgen ze geen producten mee. Verder zijn er minimumleeftijden voor de verkoop. Het afsteken mag alleen van 6 uur s avonds op Oudjaarsdag tot 2 uur in de Nieuwjaarsnacht. Bij de vorige jaarwisseling gaven Nederlanders ongeveer 68 miljoen euro uit aan vuurwerk. Het weer bewolkt in Limburg af en toe zon, in het noordwesten wat motregen en het wordt een graad of 6. Ook in het weekend bewolkt met lichte regen of motregen bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van ZFM Jazz. Goedemorgen luisteraars, welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. En we begonnen met een passend nummertje, eh, Rain on Christmas. En als je naar buiten kijkt, dan, eh, ja, dan gaat dat waarschijnlijk wel kloppen. Alhoewel, het zou droger worden, dus we zijn benieuwd. In ieder geval, dit was de uh, Amerikaanse jazzgitarist Ken Navarro van een kerstcd. En die moet ik even kijken hoe die ook alweer heette. Want ik heb zoveel van die kerstcd'tjes. Ken Navarro. En dit was een kerstcd Christmas Cheer. Een cd uit 1996 alweer. Dus wat ouder, maar wel mooie muziek. Zeker ook aardige achtergrondmuziek als je aan het eten gaat met elkaar. Maar we hebben nog veel meer op de rol staan. Dus laten we maar eens kijken en luisteren naar deze, eh, ja, dit clubje mensen... die ook wel aardige muziek maken. Ja, dit was de bekende Zweedse trombonist eh, Niels uh, Landgren... die eh, ja, eigenlijk redelijk veel kerstdeetjes gemaakt heeft met Friends. Dit nummertje zong je met Victoria Tolstoy, de Christmas Song. En dit is Tender Christmas Jazz, een cd 2015. Hij heeft denk ik wel een stuk of drie, vier kerstdeetjes gemaakt. Maar zeer de moeite waard, Niels Landgren. wat ook de moeite waard is, is een zangeres... waar ik laatst nog weer een stukje van in de privé zag staan... En dat is Karen Carpenter. En die, kan, die heeft ook een stem als een klok. En de, ja, je hebt wel eens van die lijstjes van de beste 25 uh, uh, kerstcd's die ooit gemaakt zijn. Nou zag ik dat die van de Carpenters op de vijfde plek stond. En daar een stukje van. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Deze. Sinterklaas is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming. zonder stem, wat eh, deze dame, Karen Carpenter. Eh, de, volgende die op mijn lijst staat is Glenn Zotala. Een Amerikaanse trompetist en saxofonist. En eh, ja, heeft met hele grote jongens gewerkt. Lionel Hampton, Benny Goodman. nou, te veel om op te noemen. Frank Sinatra, Mel Trombay, Peggy Lee, Ella Fitzgerald. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Hij heeft ook een kerstd uitgebracht, lang geleden. Ik ga eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. ja, dat was in 1986. Christmas in Jazz Time, Glenn Zotolla, Jolly Old St. Nick. Jolly old St. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man. Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking twelve, when I'm fast asleep, down the chimney, broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. Thank you. wants a sled. Nellie wants a picture book, yellow, blue, and red. Now I think I'll leave to you what to give the rest. Choose for me if Santa Claus, you will know the best. Choose for me if Santa Claus, you will know the best. Cleanse Christmas in uh, Jazz Time. Eh, ja, Frans hebben we nog niet geraaid, dus dan laten we dat eens gaan eh, doen. Een stukje Franse kerstmuziek. En dat haal ik dan van een cd van Emily Claire Barlow. En dat is een Canadese jazzzangeres. Heeft ooit nog eens een LP of cd opgenomen met het Orkest. En dit is van de cd, even kijken waar ik haar neergezet heb. Emily Claire Lumière d'hiver. Zo heet ook de cd, cd uit 2017. Frans. Un enfant grimpe sur les épaules de son père. Il a un âge dans ses mains et les yeux grimpent ouverts. Il au sommet du sapin. Et puis quand En main dans la main, où les patineurs circulent dans élégant, ses bras l'enlacent et tombe en 我的。 Emily Claire Barlow, een Canadese jazzzangeres. En ja, heeft aardig wat cd's gemaakt ook. Zeer de moeite waard. En ook deze Lumière diver mag er zijn. tijd voor iets instrumentaals. Dan kom ik bij een trompetist, Amerikaanse trompetist. Eh, live Shears. Eh, die bekend, speelt een nummertje wat tegenwoordig op heel veel kerstcd'tjes staat. My Favorite Things uit de, gelijk, uit de film The Sound of Music, volgens mij. Uh, deze cd van hem eh, cool Jazz Christmas 2010. Mooi. Live Shears. Cheers. Cool Jazz Christmas heet de cd uit 2010. My Favorite Things. En dan vraag ik nu jullie aandacht voor een, iets bijzonders. En dat wordt eh, gezongen door Lambert, Hendrix en Ross. Dat is een eh, bekend trio. En eh, ja, dat is, even kijken... Dave Lambert, John Hendrix en Annie Ross. Die hebben verschillende cd's gemaakt. Mooie cd's. Daar ben ik echt een fan van, van die muziek. En eh, die hebben ook een kerstnummertje. En dat kerstnummer dat is echt heel bijzonder. Want dat is een ja het is niet voor mogelijk. Een combinatie met klassiek en jazz. En dat zal ik je even laten eh, horen. Het is, ja, misschien vind je het helemaal niks. Maar het is toch wel de moeite waard om eh, het is te horen. Het nummer heet Deck Us With Boston Charlie. Lambert, Hendricks en Ross.

Bop. Lambert, Hendricks en Ross. Ja, heel bijzonder nummer. Die combinatie van klassiek beginnen en dan overschakelen naar eh, behoorlijk jazz... en dan weer eindigen met klassiek. Dat hoor je toch niet zeggen heel vaak in de jazzmuziek. Er zijn wel een paar voorbeelden van, maar dit is ook wel een mooi voorbeeld in de kersttijd. Eh, ja, eh, die dame Annie Ross was wel een, bijzonder, is wel een bijzondere dame. Eh, onze relatie gehad met Lenny Bruce... is volgens mij ook uit Lambert en Hendricks gezet eh, een tijd geleden. Het eh, trio was actief van eind 50 jaren tot begin 60 jaren. Mooie LP's gemaakt. Zeer de moeite waard om daar iets meer van te horen. Als ik nou net dit nummer gedraaid heb... dan kan ik eigenlijk maar één ander nummer hierachter plakken. En dat is El En die dacht ik... En, een nummer, een kerstcd'tje gemaakt in, ik dacht 2010, zoiets. Al wat langer geleden, 2008 zie ik hier staan. En daar Carol of the Bells. Cowbell bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring. All caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry. Christmas. On, on they send on without end their joyful tone to every home. Cover bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and bold. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, more hill and dale, telling the tale. Gaily they ring, wild people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, merry, merry Christmas. Merry Christmas merry, merry, merry Christmas. merry Christmas. On Mondays and on without end, their joyful tone to every home. songs all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, organ and they telling the tale people singing songs of the cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On a mission, on without end, their joyful tone too. Ja, ik vond dat wel aansluiten bij Lambert Hendricks en Ross El Giro. Eh, Carol of the Bells, Christmas, kerstcd'tje 2008. Iets nieuwers, dat is een Amelia Ong, heet zij. Een eh, pianiste en jazzzangeres. En die heb ik ergens klaargezet ook. Hier, een bekend nummer, Let It Snow. When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm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 uitvoering van de nummer Let It Snow door Emily Ong. Eh, we hebben ook een Nederlandse zangeres die prachtige uitvoeringen van kerstliedjes liedjes kan maken. En eh, dat is Laura Fiji. De kerststee haar heet The Very Best Time of the Year. Ik moet even kijken van wanneer die kerstcd is. Laura Fiji, 2004 alweer. Bekend nummer, The Christmas Walls, Laura Fiji. Mooie muziek uit de categorie Zwijmelen met elkaar in de kersttijd. Wat je in de kersttijd ook kan doen, dat is een glas heffen. En Amos Milburn heeft daar een eh, heel mooi nummer wat daarbij past. One scotch, one bourbon, one beer. Maar wel voorzichtig, hè? scotch. One since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night, and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? One scotch, one bourbon, one beer. En wie daar ook iets over gezongen heeft, dat is Claire Thiel. A Little Whiskey. December chose me in a not unpleasant way. The winter sun becomes your guiding your voice thrills me when you telephone to say you miss me and you are coming home tonight to keep the cold at bay. I'll make a castle. the good times, old and new. Then we'll find that comfy seat, or maybe something sweet, and put the world to rights until the early light peeps through. And so together in our fireside cocoon will smile to see our wishes coming true. Cause the only thing I need for a perfect Christmas Eve Chocolate and You. Dat moet je hebben in deze tijd van het jaar. En dan gezellig bij de kerstboom. Ehm, de, ik vind altijd leuk om dit eh, programma ook wel eens wat heel andere muziek te laten horen. Eh, er is een bandje, dat heet December People. Die spelen kerstliedjes, maar in de stijl van Pink Floyd en eh, nou, noem ze allemaal maar op. Dus uit de pop. Ze hebben het helemaal verpopt, zou ik bijna zeggen. The Time of the Year, December People, komt van een cd van hun. De uh, A Classic Rock Christmas. Zij spelen allerlei stijlen. Luister maar, je herkent het direct. The snow falling on the ground People walking all around The streets are alive with the caroling the time of year has finally come when people gather, everyone, to give the best of what the best in them can be. And I can't describe the feeling in the air that comes around that special time of year. they're gone. It's funny how the time just slips away. But like the sun after the rain, Christmas changes everything. It brightens up our lives and joins our hands. And I can't describe the feeling. Ja, tot zover eh, de December People. Er staan heel veel filmpjes op YouTube van dit bandje. Maar dit is natuurlijk perfect Led Zeppelin. Ja, toch leuk om even tussendoor te draaien. En als het dan toch over wat moderner gaat... dan kan ik natuurlijk niet om een van de beste kerstcd's zijn die ik ken. En dat is een cd'tje van Sharon Jones en de Dap Kings. En dat is een mooi nummertje ook. World of Love. this year, there'll be no more Ja, tot zover Sharon Jones en de Dap Kings. Van het cd'tje It's a Holiday Soul Party. Die Sharon Jones is volgens mij een paar jaar geleden overleden. Maar dit is een fantastische kerstcd. Uh, stond niet in die top 25. Wie op één stond, dan kan je wel bedenken. Veel Spectre natuurlijk. Maar goed, dat terzijde. We kunnen maar met één nummer afsluiten... voor dit eh, speciale kerstprogramma op CFM Jazz... samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En dat is Nora Jones met het nummertje Peace. En ik wens iedereen hele eh, mooie kerstdagen. En tot de volgende keer zou ik zeggen... Nora Jones, Peace. en stuur jullie allemaal fijne dagen en...